Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen door de extreme regenval. De vele regen veroorzaakt nu al veel problemen, maar de hoogste waterstanden moeten nog komen. In Roemenië kwamen al vier mensen om het leven door overstromingen. In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom... en moest vandaag een ziekenhuis met 180 patiënten ontruimd worden. In Oostenrijk worden tientallen dorpen geëvacueerd. Ook morgen en overmorgen valt nog veel regen. In de Donau worden waterstanden verwacht die maar eens in de 10 tot 15 jaar voorkomen. Netbeheerder Stedin denkt dat de problemen op het elektriciteitsnet kunnen verergeren als steeds meer mensen een thuisbatterij nemen. Dat meldt Nieuwsuur. Zo'n thuisbatterij kan zelf opgewekte stroom opslaan. Dat wordt steeds populairder omdat het terugleveren van stroom aan het net steeds minder opbrengt. Als er in een wijk veel grote accu's komen die op dezelfde momenten laden of ontladen... leidt dat tot extra netbelasting, zegt Stedin. Daarnaast waarschuwen experts dat de batterijen minder lucratief zijn dan verkopers beweren. De A12 bij Den Haag is weer vrij voor verkeer. De politie heeft alle actievoerders die de weg blokkeerden van de weg gehaald. 370 mensen zijn aangehouden. Extinction Rebellion demonstreerde vanmiddag op de A12 tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. Tot vijf uur vanmiddag greep de politie niet in bij de blokkade. Ze voerden actie voor een vroegpensioenregeling. De voormalig voorzitter van de evangelische omroep, Arie van der Veer, is overleden. Van der Veer, die ook predikant was, was 18 jaar voorzitter van de EO. Daarnaast presenteerde hij programma's als Nederland Zingt, De Kapel en Nederland Zingt op Zondag. Arie van der Veer was 82 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het flink af tot zo'n 5 graden in het binnenland. Morgen wolkenvelden, maar het blijft droog en af en toe schijnt de zon. En het wordt ongeveer 19 graden.